Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-Mensenrechtenraad wil dat het internationaal strafhof onderzoek gaat doen naar de toestand in Syrië. Er zijn volgens de raad genoeg bewijzen dat er de afgelopen maanden ernstige schendingen van de mensenrechten zijn gepleegd bij het neerslaan van anti-regeringsprotesten. De commissie dringt er bij de VN-veiligheidsraad op aan het hof in Den Haag in te schakelen, net als eerder bij Libië gebeurde. Het Syrische bewind heeft gemeld dat de dagenlange belegering van de havenstad Latakia voorbij is. De opstandelingen zouden er zijn verslagen. Volgens inwoners is het geweld inderdaad afgenomen. Wel zouden er gisteren opnieuw honderden mensen zijn opgepakt en naar een stadion zijn gebracht waar ze worden vastgehouden. De Indiase anticorruptieactivist Anna Hazare kan zijn hongerstaking voortzetten. Dinsdag werd hij samen met 1200 medestanders gearresteerd... toen hij in een park in New Delhi aan zijn actie wilde beginnen. Duizenden woedende aanhangers van Hazare gingen daarom gisteren de straat op. Hazare mocht de gevangenis uit, maar hij wilde dat pas doen... als hij ongestoord aan zijn hongerstaking kon beginnen. De politie in New Delhi heeft nu beloofd dat hij de komende twee weken actie mag voeren. Met de hongerstaking wil Hazare bereiken dat de regering van India een strengere anticorruptiewet aanneemt. FC Barcelona heeft de Spaanse Supercup gewonnen... ten koste van aartsrivaal Real Madrid. Na de 2-2 van vorige week werd het nu na een wedstrijd vol tumult 3-2. De grote man bij Barcelona was de Argentijn Messi... met twee doelpunten en een assist. De winnende goal maakte hij drie minuten voor tijd. In de blessuretijd gingen veel spelers met elkaar op de vuist en vielen er drie rode kaarten. Het is de elfde prijs voor Barcelona-trainer Guardiola... en daarmee heeft hij het clubrecord van Johan Cruijff geëvenaard. Het weer, vannacht opklaringen, minimaal 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweer, hagel en windstoten.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 People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the summer breeze warbling of a meadow lark, moonlight in Vermont, pennies, pennies in a stream, falling, falling, falling leaves a sycamore, moonlight in Vermont, and oh. trails on a mountain side, snow light in Vermont. Telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the love summer breeze warbling above, above, above, above a meadow lark. Moonlight zijn ook zeer veel uitvoeringen van. Dit was er eentje, die kwam uit 1958. Je, hoorde, je had hem ongetwijfeld wel herkend. De stem van Sam Cooke, 1958. Toen nam hij dit Moonlight Informant op... wat al in 1942 werd uitgebracht. In eerste instantie als bladmuziek. En toen als bladmuziek uitkwam, toen gingen een heleboel vocalisten dat opnemen. Ja, zo ging dat toen. <laughs> Eerst was er de bladmuziek en daarna werd het eh, op de plaats gezet. 1942, Amerika. Goedenacht, dit wordt het tweede gedeelte van de nacht. Vind ik het anders, zeg het vorige uur... dat je dit uur Fons Jansen zou beluisteren... met een conferentie die te maken had over school. Eh, ja, dat heb je met de nacht dan tellen uren op een of andere manier niet. Dat gaat pas gebeuren straks tussen 4 eh, en 5 Fons Jansen. Met een conferentie die gaat over de schoolperiode. Wat we wel dit uur hebben, dat is aandacht voor eh, Wim Beekmans... een Nederlandse drummer die in het verleden, de jaren 40, 50 en 60... Eh, actief is geweest bij diverse orkesten. Die is afgelopen week overleden en ook... Eh, Janie Lane. Janie Lane, en die is dan zanger van de hardrockband Warons. Daar gaan we even aandacht aan besteden. En ook eh, opnamen uit het eigen archief. je krijgt ook bijzondere duetten te horen. Frank Sinatra met Bono, die gaat iets zingen. En ook is er eh, een nieuwe cd uit van Tony Bennett. En die hoor je samen met Michael Bublé zingen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst even aandacht voor een dame in er eentje. Een dame met vleugel. Dit is de grote hit van dit moment. En het is wel een hele fraaie, een hele mooie. Adela die zingt Someone Like You. I heard that you settled down, that you found a girl in your married now.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 Someone Like You, terecht dat dit te vinden is op veel hitparades op dit moment. Van de CD 21, daar is het ook op eh, terug te vinden. Adele dus. En wat je nu gaat horen, ja, dat is een zangeres. Je vindt het leuk of je vindt het vreselijk. Ik vind het niet voor leuk. En daarom confronteer ik je daar de komende 3,5 minuut mee. Twijfelaar, dat de nieuwe single van Roosbeef. Roosbeef of Roosbeef. Roosbeef, zo schrijf het in ieder geval. Twijfelaar de titel van de eh, nieuwe single. En die, sing, die single is te vinden op een tweede album... dat over twee weken zal verschijnen. Omdat ik dat wil, is de titel van dat album. En als de cd uitkomt, dan gaat ze meteen op tournee. En die tournee, tournee die wordt dan ergens in februari volgend jaar afgesloten in Paradiso. Dus ik zie de dame ook nog wel verschijnen op Noorderslag bijvoorbeeld. Dat zou zomaar kunnen. Chupway Army, oftewel Gary Newman, Offense Electric. myself about little deals and issues, things I just don't understand. I could white light at night, so it's like touch at times. I don't think I mean anything to you. En zo begon Gary Newman zijn carrière. Gary Newman die heeft zo eh, ondanks een aantal uitlatingen gedaan. Een van de stad die, die uh, reunies van eh, succesvolle bands in het verleden... die tegenwoordig zo her en der plaatsvinden... dat hij het eigenlijk maar niks vindt. Omdat nieuwe plaatopnamen er nauwelijks zijn als er reunies zijn. En als die plaatopnamen verschijnen, dan stelt dat ook weinig voor. Dus hij heeft er zo zijn bedenkingen bij. Deze Gary Newman van Tubeway Army. Want zo begon hij destijds zijn carrière. De man zelf is nog steeds actief en doet nog steeds diverse optreden in den landen en vooral in eigen land Groot-Brittannië. En dit stond afgelopen avond. Fishbone. part that won't it hurt? Fishbone, een gezelschap dat al sinds 1979 bij elkaar is. En vanavond waren ze dan actief in Paradiso met hun ska, punk, rock, funk, hard rock en soul repertoire. En dit was dan... Eh, uit het ska-repertoire Ma en Pa... wat ze in 1989 tot hit hebben gemaakt. Fishbone, voor afgelopen avond dus in Paradiso. Van Tony Bennett, die was twee weken geleden ineens in het nieuws... omdat hij een album heeft gemaakt onder de titel Duets Number Two En een van de duetten, daar is Tony Bennett samen op te horen met eh, Amy Winehouse. Van dat album is inmiddels al een single verschenen. Nog niet die met Amy Winehouse, die komt eraan. Maar een song die hij samen zingt met Michael Bublé... Het oeroude Don't Get Around Much Anymore. Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Yeah, Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. invited on dates. I might have gone, but what for? It's awfully different, different without you. Don't get around much anymore. I might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. Duke Ellington die schreef dat in 1940, zo oud is het al. En ja, er zijn daarna honderden versies eh, van verschenen van dit nummer. Zowel instrumentale als vocale versies van uh, Ella tot Cliff Richard. Cliff Richard die het eh, vorig jaar opnam voor een cd die heet Bold as Brass. En Michael Bublé, die hoorde je nu zingen, die heeft het al eerder opgenomen, namelijk in 1996. Ehm, de andere stem die je hoorde, die van de zanger Tony Bennett. Die zal het ongetwijfeld ook al een keer eerder op hebben genomen. In zijn eentje, maar hier hoorde je Tony Bennett dan samen met Michael Bublé... Don't Get Around Much Anymore. En dat is te vinden op een album dat in de loop van volgende maand zal uitkomen. Duets number 2 heet dat. Wanneer je Tony Bennett hoort met eh, de meest uiteenlopende artiesten... rappers, eh, rockzangers en zangeressen. Een heel interessant album en vooral niet te vergeten dat album... Eh, dat nummer waar op die Body and Soul zingt met Amy Winehouse. Daar kijkt iedereen rekelsend naar uit. In ieder geval de album, de LP, die heet Duets number 2. En dat concept een zanger die zich bij laat, staan door, staan door zangers en zangeressen van andere pleumages. Dat is al eens eerder gebruikt door eh, Frank Sinatra. Die nam toen I've Got You Under My Skin op. Dat deed hij toen samen met Bono. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under, under my, my skin. skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you. under my skin. a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. under my skin. And I love you when you're under my skin. Er zijn destijds eh, in de jaren 90 twee albums verschenen onder de titel Duets. Met daarin een hoofdrol van Frank Sinatra die zich terzijde liet staan door onder andere Bono. En dit, I've Got You Under My Skin van Cole Porter. Vorige week ook nog gedraaid, maar toen van de Four Seasons. De nacht ging anders bij de Vader op Radio 1. swing Out Sister. Muziek uit 1987. Fooled by a Smile. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners.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 Maar de muzikale uitwerking is dan toch heel anders. Je hoorde Coldplay van tien jaar geleden. A Rush of Blood to the Head, dat was de cd die toen uitkwam. En daarop het zeer fraaie God Put a Smile Up in Your Face. Coldplay, waarvan uh, in oktober dan eindelijk die nieuwe eh, cd zal uitkomen. Milo Zailito gaat dat album heten, Milo Zailito. En voordat die cd uitkomt, in verschillende versies trouwens... want er komt er natuurlijk de gewone cd uit, er komt een vinylversie, een langspeelplaat dus... En dan is er ook nog een eh, limited editie met allemaal eh, foto's eh, en dat soort dingen erbij. curiosa, <laughs> snuisterijen. Maar dan moet je wel weer diep voor in de buidel tasten voor die limited editie. Maar goed, dat gaat dus allemaal in oktober gebeuren. En voordat dat zal gaan beginnen, de uitgave van dat album van Coldplay... is er dan nog een single en die komt 12 september uit onder de titel Paradise Coldplay. Dan was er afgelopen vrijdag eh, het overlijden van Martin Beekmans. Martin Beekmans is in de naoorlogse radiowereld een bekende naam geweest. Hij was namelijk eh, drummer, de eerste drummer van het in 1946 opgerichte Afro Dansorkest. Ja, zo heette dat toen. Het Afro Dansorkest, de Skymasters. Masters. Martin Beekmans werd in 1920 geboren in Rotterdam. En als jonge jongen, 17 jaar oud was hij, toen speelde hij al met eh, een Coleman Hawkins bijvoorbeeld. In 1941 toen verhuisde Martin Beekmans naar Hilversum... om daar actief te worden en drummer te worden in het dansorkest van Klaas van Beek. En na de oorlog werd hij dus actief bij het uh, eh, Afrodansorkest de Sky Masters. Toen onder leiding van Pie Scheffer. Je bent klassieker en je hoort het ook eens van de, de Skymasters... onder leiding van uh, eh, Pies Scheffer. En wat ik zei, Martin Beekmans die maakte van het uh, prille begin... van de oprichting van de Skymasters uh, dienst uit van het gezelschap als slagwerker. En in 1961 ging Martin Beekmans als percussionist werken bij het Metropoolorkest... toen onder leiding van Dolf van der Linden. Martin Beekmans afgelopen vrijdag is hij op 90-jarige leeftijd overleden. Dan een ander overleden, overlijden, dat van Jenny Lane. Jenny Lane. En die is zanger geweest bij een hardrockband. Ik laat je een wat mildere song horen van die hardrockband Warant. dan nog een rustig nummertje gehoord heb van Warround met de zang van Janie Lane. Janie Lane niet te verwarren met de eh, Nederlandse zangeres... voordat er eh, <laughs> allerlei onrusten gaan ontstaan. Janie Lane, 47 jaar oud is hij geworden... en zijn lichaam werd eh, een week geleden op donderdag levenloos aangetroffen... in een hotel in Los Angeles. De zanger was al vaker in opspraak gekomen vanwege drankgebruik. Nou, dit soort scenario's dat hebben we al vaker gehoord in de wereld van sex en drugs en rock'n'roll. Janie Lane, hij werd 47 jaar oud, 47 jaar oud. En je hoorde hem hier met Song and the Dance Man als zanger van Warrant. Ik neem u eens even mee naar iets actueels. 7 juli jongsleden. De Radio 3-studio, de 3FM-studio in de vroege ochtend. Giel Belen ontving Jonathan Jeremiah. You've asked me meet you here to tell me that you wanna try and work it out. Oh, let me down gently. Well, I I couldn't claim that things were perfect. Money's tight and the rent's too high. Still, what we have is worth it. So I think you need to hear that I, I'd be lost without you, baby. And I, I couldn't go on, it drive me crazy. I, I'd be lost without you, baby. Stay right here, stay right here with me. I, I know you'll say it's been a struggle. We've lost our touch I drink too much. Well, maybe that's the trouble. Say we'll find our way together now, cause I, mm, i would be lost without you, baby. And I, I couldn't go on, it drive me crazy. And I, I'd be lost without you, baby. Stay right here with me. Just like that first night we met. 2 a.m. on a gate, we jumped the fence. We were hiding out. We were playing around, laying down in Victoria Park, scaling our railings in the dark. I ah. I'd be lost without you, baby. And I, I couldn't go on, it drive me crazy. I, I'd be lost without you, baby. So stay right here, stay right here. I sing now, stay right here, stay right here. I sing now. I say you'll oh, stay right here with me. Last 7 juli uh, eh, jongsleden was hij te gast bij Giel in zijn ochtendshow. En daar zong die Lost. En Jonathan Jeremiah die zal eh, in oktober optreden in Nederland. In Den Haag twee optredens doet hij de dag. Een, uh, een matinee en een avondvoorstelling in het Paard van Troje. Maar hij zal eerder te zien als je niet naar Lowlands gaat, maar naar Pukkelpop. Daar zal hij namelijk eh, de 19e optreden. Dat is morgen. Morgen op Pukkelpop. <laughs> Jonathan Jeremy, Pukkelpop in Hasselt, België. Dit is ook uit Vlaanderen trouwens. Jeff van Uitzol. Zal je dan nog voor me zorgen als ik op mijn oude dag op mijn wollen sokken door de kamer loop. Of als ik van de reuma pijn in mijn knieën of mijn dij op een sukkeldrafje van de trap afloop. En als ik dan zo'n uurtje nodig heb om uit mijn te zitten op te staan. En als ik dan met kraken in mijn stem zal vragen, liefste kom, doe mijn jas eens aan. Zal je dan nog voor me zorgen? Zal je dan ook bij me zijn? Zal je dan ook bij me blijven? Lieve man. Zal je dan nog bij me blijven als ik op die oude dag elke morgen voor het ontbijt veel te knorrig doe? als ik zonder op te kijken naast je bij de kachel zit. In mijn streepjes pyjama en veel te nerg doe. Met al die rimpels om mijn wangen en dan nog zo goed als kaal. Met zo'n navel die wat door gaat hangen als ik sloffend door de kamer ga. Zal je dan nog voor me zorgen? Zal je dan ook bij me zijn? Zal je dan ook bij me blijven? lieve man. Met al die rimpels om mijn wangen, dan nog zo goed als kaal. Met zo'n navel die wat door gaat hangen, als ik sloffend door de kamer ga. Zal je dan nog van me houden, als ik op die oude dag op die jongen die ik ken nu niet veel meer gelijk. Als er van dat wilde stoer, of als er van dat zachte zoer, van die dwaze vent van u niet veel meer overblijft. Want kijk, die jaren gaan zo snel, nu zeg je wel, oh ja. Maar hou je dan je woord nog wel, als ik daar zo zielig door de kamer ga. Zal je dan nog voor me zorgen? Zal je dan ook bij me zijn? Zal je dan ook bij me blijven? Lieve man, lieve men lieve men. lieve Let me down voor Jeff van Uitsel. Jeff van Uitsel, die inmiddels al 66 jaar is, maar nog steeds actief is. Vorige week of was het twee weken geleden? Hm. <laughs> hij trad in ieder geval op op het Dranuto Festival. En daar is hij al vaker geweest. En wat je van Jeff van Uitsel hoorde, dat heette... zal je dan nog van me, voor me zorgen? En in het eh, verlengde daarvan hoorde je dan de Beatles... Paul McCartney met name en When I'm 64 1967 van de LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.